4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij een brand in Hoofddorp zijn vijf mensen om het leven gekomen. Het zijn twee volwassenen en drie kinderen. Of ze familie van elkaar zijn is nog niet duidelijk. De brand ontstond rond twee uur vannacht. Het was een grote uitslaande brand in een huis in een woonwijk van Hoofddorp. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer Kennemerland kan op dit moment geen nadere bijzonderheden geven. In Japan treedt de pas benoemde minister voor wederopbouw alweer af. Minister Matsumoto was eind vorige maand aangesteld om de wederopbouw na de aardbeving en de tsunami van 11 maart te leiden. Hij vertrekt omdat hij tijdens een bezoek aan het rampgebied lokale bestuurders en de bevolking heeft beledigd. Zo zei hij in een van de zwaarst getroffen regio's dat dorpen alleen hulp krijgen als ze zelf met goede ideeën komen. Verder werd hij boos toen hij moest wachten op een gouverneur... en hij verbood de journalisten om een venenige opmerking daarover te publiceren. Matsumoto was door premier Kan persoonlijk uitgezocht voor de ministerspost. Kan ligt onder vuur. Veel Japanners zijn ontevreden over zijn optreden na de natuurramp. Het OM in Arnhem bekijkt of een bisschop uit Oosterbeek kan worden aangeklaagd voor misbruik van een jongen uit Kenia. Bisschop S. was jarenlang missionaris in het Afrikaanse land. Sinds 1993 zou hij de jongen meerdere keren hebben misbruikt. De zaak kwam in 2005 aan het licht. Onder grote druk werd de missiebisschop in 2009 door het Vaticaan met pensioen gestuurd... en sindsdien woont hij in Oosterbeek. De zaak is door de commissie Deetman bij Justitie gemeld. Die commissie onderzoekt seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Het weer, vannacht weinig bewolking en een graad of 9. Overdag zonnig en in het binnenland maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Sietse Braksma. En die heet u van harte welkom of van harte welkom terug bij De Nacht op 1. Deze nacht van 5 juli. We hebben twee uur over eh, mooie films en over de videotheek kunnen praten. En nu is het tijd voor mooie muziek die heel veel zegt. We beginnen met Conquest of Paradise van Vangelis. Omdat Jan Baas dat fantastisch vond, Vangelis. Geen Memories of Green, maar Conquest of Paradise... die ook op de begrafenis van zijn vader is gespeeld. Jan, geniet ervan. Ja, dat komt natuurlijk ook uit de film, hè. Die Vangelis, die was goed in filmmuziek. Dit komt eruit uit 1492, Conquest of Paradise. Dan hadden we het net ook even over met eh, een van onze bellers... die ook hiervan een eh, fan was van deze film. Ook waarschijnlijk door de muziek. Ridley Scott, die, eh, regisseerde de film. En wie speelde er dan in, zo, zo vraagt u zich waarschijnlijk af. Nou, Gerard Depardieu en Sigourney Weaver... die uh, vertolkten de hoofdrol in deze film over de ontdekking van Amerika hebben we toch wel een stukje eh, veel muziek weer gehad. En misschien komt er nog wel meer bij zometeen. Nu eerst in ieder geval gaan we een muziek luisteren van George Benson, Give Me The Night.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 Eh, dat het negende studioalbum Windows in the Jungle een conceptalbum werd. Net zoals Pink Floyd die in die tijd maakte. Maar Tennessee ging toch voor de hits en voor het geld. En het was dus Feel the Love. Lekker commercieel, lekker makkelijk, lekker makkelijk geld verdienen. Daarvoor trouwens Apple Trees and Buzzing Bees van Charlie D. Nederlands talent nu is het tijd voor de Blackbirds met Walking in Rhythm. now can't reveal the mystery of tomorrow. But in passing, we'll grow older every day. Just as all is born is new, you know what I say is true. but I'll be loving you. Origineel natuurlijk van Stevie Wonder. In 1977 eh, maakte hij zijn best of album Ladies and Gentlemen. Ja, toen al, want die jongen die begon zo jong. Die had al op zijn negentiende, geloof ik, zijn elfde studioalbum. Dus eh, die had al een best of album en die had er al vier kunnen maken in die tijd. En ja, eigenlijk past alles van Stevie Wonder wel op een best of album. Want nou, probeer maar eens een nummer te noemen van hem wat niet goed is. En daarvoor... Eh, en daarvoor uh, Audrey Asset, The House Your Building. En ik eh, krijg net ook nog in mijn oor gefluisterd dat het, het origineel... dus hij staat inderdaad op Ladies and Gentlemen... maar de, de originele versie staat Songs in the Key of Life. Kijk, zo leren we nog eens van, van de technici hier als jonge broekjes. Goed, zometeen gaan we luisteren naar de nachtgedachtenplaat. Een hele mooie vannacht. En daarvoor is het nog tijd voor de Stranglers en daarna Eliza Doolittle. Maar eerst de Stranglers met Always the Sun. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. tweede single van Eliza Doolittle, Skinny Jeans... naar grote doorbraak Pack Up. Goed, het is tijd voor de nachtgedachteplaat. En eh, die is vannacht van Candy Staten. En ik ga een eh, klein stukje van de tekst voorlezen... en dan begrijp je al waarom het nou zo'n mooi nummer is. Wanneer zal ik ooit leren dat zorgen maken tijdverspilling is? Wanneer zal ik ooit leren dat dingen loslaten rust brengt? Wanneer zal ik ooit zien dat sommige dingen nou helemaal gaan zoals ze gaan? Wanneer zal ik ooit vrij zijn? Vrij van angst en vrij van twijfel. all my words letting go brings peace of mind. When will I ever see things have a way? Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life. City to City. Een Nederlandse band die in 1999 in één klap beroemd werd voor, eh, door dit nummer. Ze schreven het voor een reclame van een groot automerk. En heel veel mensen zeiden, ja, dat is toch gewoon plagiaat van Everybody Hurts van R.E.M. Maar ja, toch scoorden ze er heel erg goed mee. Maarten van Praag en Sandro van Bremen. En eh, de bandnaam is een verwijzing naar de stedennamen in hun achternamen. Toch wel leuk. Nu is het tijd voor Cindy Lauper met Time After Time. En deze titel die verzon ze toen eh, ze in de televisiegids had gelezen... dat het, eh, nadat ze het in de televisiegids had gelezen. Het was namelijk een film uit 1979 met Malcolm McDowell... over een man die een tijdmachine had uitgevonden. love me. never lose your memory. Sometimes. De Little River Band met Forever Blue uit 1995. Hun laatste hit hiervoor scoorde ze in 1975. Het bleef 15 jaar stil rond de band, maar in 1995 scoorden ze weer de hit Forever Blue. Dit was eh, het derde uur van deze De Nacht op 1, deze 5 juli van het jaar 2011. Zometeen ons laatste uur, waarin we vanaf half zes gaan bellen met onze correspondenten van Focus op de Wereld.